9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Nederlandse trucker wordt verdacht van de dood van een demonstrant in een geel hesje bij Vizé, meldt het Belgisch parket. De demonstrant werd geraakt door de vrachtwagen die gisteravond doorreed bij een blokkade op de E25 vlak over de grens. De truck met Nederlands kenteken werd vandaag leeg teruggevonden op een parkeerplaats bij Tilburg. De chauffeur is op de vlucht geslagen. Er is een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van dood door schuld. Ook in Frankrijk zijn weer protesten van de gele hesjes... voor de negende zaterdag op rij. Op een paar plekken liepen betogingen uit op rellen. In Parijs werden zo'n 40 demonstranten opgepakt... voor geweld tegen de politie of het aanrichten van vernielingen. Ook in steden als Bourges, Bordeaux en Toulouse... gingen mensen in gele hesjes de straat op. En de grote ontploffing in de bakkerij in het centrum van Parijs... heeft drie mensen het leven gekost. Het zijn twee brandweerlieden en een Spaanse toeriste. 47 mensen raakten gewond, van wie er 10 in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De brandweer was al bij de bakkerij vanwege een gaslek. Door de ontploffing ontstond een enorme ravage. De pui van de winkel werd eruit geblazen en in de omgeving werden zelfs auto's omvergeblazen en sneuvelden veel ruiten. Het bergen van zo'n 270 containers die in het Waddengebied van een vrachtschip zijn gevallen... is vanwege het slechte weer uitgesteld tot zeker maandag. Het is volgens Rijkswaterstaat te onveilig om in dit onstuimige weer te proberen... de containers uit het water te halen. De zeecontainers sloegen op 2 januari overboord bij Ruwe Zee... ten noorden van het Duitse eiland Borkum. Het bergen ervan gaat waarschijnlijk maanden duren. Ook zijn nog niet alle containers gelokaliseerd. Het weer, ook vanavond nog een bui, maar soms ook een opklaring en een stevige noordwestenwind. Het is ook vannacht een graad of 7. morgen regenachtig met veel wind en zo'n 9 graden.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 Komende uur, oh, lekkere muziek. Beetje nieuwe muziek. Ook een beetje wat eh, gedateerde muziek. Daar nou, gedateerd oude muziek, nieuw jasje, maar vorig jaar. Zometeen eh, muziek van Kraantje Papi. Maar eerst die Cormac met Love on the Line. nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong. Hey, en opeens is het hoe gaan de zakken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong. Little crane is terug, iets meer ballen, iets meer pimpin, iets meer daddy, iets meer Louis, iets meer Rolly, iets meer Freeman, iets meer Mary. Crane is terug, Villax is nog steeds niet ready, dus zeg Koenie van de shooters. Dus ik wil champies voor mijn family, zegt de stad van ik ben terug. Eerst even een pintje in de pintelier, jammer zit nog steeds weer in het pindelier, maar zeggen ik ben terug Ik ben weer volledig in mijn zone En nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon En het volk gaat van hele lokker niet, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong hey. En opeens is het hoe gaan de zaken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong Klopt, ik ben weer back now, boeder poppen, fles now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Maar ik ben weer back now constant on the road, is de manier waarop ik seks bouw. Baby, gooi je door. Omhoog. Baby, gooi je door. Omhoog. Little Crane is terug, baby girl, laat hem nu zien hoe ver je bukt. En laat hem weten wanneer jij de komt lukt. En draai een vlug, want ik ben terug op de kwappert naar de stad. Het langs mijn vongo voor een appert. Boze rapper, doe niet dapper, zeg je schatje, ik ben terug heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong hey. En opeens is het hoe gaan de zaken nu Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong Klopt, ik ben weer back now Boeder, poppen, fles now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Maar ik ben weer back now meisjes schud je ass now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Baby, gooi je door op CFM Zandvoort worden muziek van eh, Kraantje Papi met uh, Lil Crane. Daarvoor muziek van eh, Cormac met Love on the Line. CFM Zandvoort. Het is een tijd een beetje shownieuws. Misschien heb je het allemaal al gehoord, maar er is een nieuwe documentaire uit, hè? Surviving R. Kelly. Er is voor het eerst sinds de verschijning van de documentaire... over onder meer seksueel misbruik. degene die verdacht is van misbruik is natuurlijk eh, R. Kelly zelf. heeft eh, een van zijn kinderen via social media op alle onderstaande commotie gereageerd. Zijn dochter Joan Lee Kelly, beter bekend als Boeke Abi... stelde donderdag een emotionele verklaring op haar Instagram-account. Ze zegt het is geen geheim dat ze geen band met haar vader heeft. Ik spreek hem niet, ik spreek hem nu dus ook niet voor hem. Vanwege persoonlijke redenen. Het is een monster waar iedereen het over heeft. En eh, ja, het is wel mijn vader. Geloof me, ik weet niet wie hij is en hoe die is. Ik ben opgegroeid met hem in huis. En mijn keuze om geen contact met hem te hebben is om mijn om rust in mijn hoofd te geven. En om zelf te helen van alles wat er gebeurd is. En de aanleiding voor de documentaire Surviving R. Kelly... waarin verschillende slachtoffers vertellen hoe ze lichamelijk, mentaal... seksueel misbruikt door de zanger... werd door justitie in, Amerikaanse, in de Amerikaanse staat Georgia... een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger ingesteld. Nou, eh, eh, volgens mij, eh, vanaf de dag dat de man een hit maakte... 20 jaar geleden of zo... Eh, gingen er al verhalen rond over dat hij, eh, dat hij een relatie had met een meisje van 16. En toen eh, bleek ze weer 18 te zijn. Nou, een hoop gezeik allemaal, maar... Hè? Ja, Bill Cosby is ook aangeklaagd, dus hè? Je moet er straf bij zitten, alleen via, in verband met persoonlijke herinneren provincie onderuit te komen. Ik weet niet trouwens hoe het gelukt is, want je hoort er helemaal niks meer over. Maar de laatste tijd hoor je het erg veel. Ik weet even die dokterserie, of nou ja, dokterserie is geen dokterserie. Dr. Boel heet die, maar het gaat over rechtszaken. En eh, je kent het misschien ook van NCIS. Die heeft ook eh, een hoop problemen met vrouwen. Het schijnt ook dat hij op de set regelmatig vrouwen last valt. Dus uh, daar gaan we ook waarschijnlijk binnenkort meer over horen. En Narita Franklin, die is vorig jaar augustus overleden. Maar in de maanden daarvoor zou de Queen of Soul bestolen zijn door een een eh, nog onbekende dader die op ongepaste wijze gebruik hebben gemaakt van haar geld. Volgens juridische documenten die Team Z in handen kreeg... voerde de politie van Michigan een onderzoek uit naar het dader. En er zou in juni melding zijn gemaakt van de diefstal. Maar het is niet bekend hoeveel geld van de zanger is buitgemaakt. Het vermogen van de op 76-jarige leeftijd overleden zangeres... ligt al enige tijd onder een vergrootglas. De Belastingdienst meent dat Franklin een miljoenenschuld heeft bij hen... waarvan de erven zeggen dat ze die al voor haar dood afbetaald heeft. Ja, hè? Of je nou in Nederland woont of in Amerika. De grootste criminelen die al je geld willen afpakken... dat eh, is de eh, maffia belasting. Je noemt het, de maffia, maar eigenlijk is het gewoon eh, de Belastingdienst is ook een grote maar... Maar uh, trouwens, ik loop weer vet te Dan gaan we door met muziek. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Zometeen Andrea, Raffi, ook uh, Mello, Kids en DNF komen eraan. Marissi Casa en Busy met Positie. Girl, ik heb veel gezien, maar je stilt te show. Mannen worden helemaal wild van jou. Helemaal wild van jou. dat jij kan, kan, waiting for you. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I just want you here with me, loving me and pleasing me. So I can please you too. So I can please you too. Heart FM. En and Soul Divine met Keeping Warm. De Tough remix en daarvoor een Mellow Kids en DNF met Believer. Het is even tijd voor de party-update voor deze zaterdagavond 12 januari alweer. We zitten alweer 12 dagen in het nieuwe jaar. Ooit weet is het kerst. Nou, eh, staan weer hier aan te kijken, wat spoor je niet De party-update, iedere zaterdagavond beginnen we als eerst even met eh, Escape in Amsterdam... met het wekelijks feestje Brainwash. Begin om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. De meer informatie de website escape.nl... met natuurlijk achter de deks onze eigen zoon van Raimundo. Hij heeft vanavond meegenomen Ruben Vatelis, Vatilis en GZ Pearl en MC Janto. Dat vanavond in de Escape. Het werk een beetje brainwash. Met onze eigen zoon van Raimundo. En als we wat verder doorlopen aan de rechterkant hebben we Club uh, R. Daar is vanavond de Throwback XXL Presents uh, Eastside Live. Begint ook om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website eh, throwback.nl eh, of air.nl. Eh, Met onder andere staat, die zit natuurlijk live on stage. DJ Dilver. En de rest kom je daar allemaal te weten. En ook voorshow Bangers is aanwezig. Je moet maar even kijken op de, de website throwback.nl of air.nl. Daar kan je misschien meer informatie vinden. Maar ze willen het allemaal nog een beetje geheim houden tot je daar binnen bent. Nog een wekelijks feest is in de Melkweg. Het wekelijks feestje Encore. Begint rond klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg natuurlijk. Voor meer informatie check eh, melkweg.nl. Met onder andere de line-up is eh, die zijn pap is uit Barcelona, die DJ Prime. Het is hosted bij Gilda. Vanavond dus in de Melkweg Encore. En let een beetje op, op de bordjes, want eh, ik geloof dat er bijna vier feestjes eh, op dit moment aan de gang zijn in, in de Melkweg. Dus hoe je het weet, ziet op verkeerde feestje. Nou, verkeerd kan het niet zijn, want het zijn allemaal vette parties. We dichter bij huis. Vanavond in Stalker hebben een nooduitgang. Begint ook rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En iedereen is 7 euro aan de deur. En voor meer informatie op de website clubstalker.nl. Met onder andere Sound Balance, Romano, Fabian J. en David Otten. Tot vanavond dus in de Stalker in de Kromme Elleboog En tot zover een korte body update door met muziek.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 Come on, shake your baby, do that conga. No, you can control yourself any longer. ZFM, ZFM. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. this miss this miss this don't you know? If move too quick, they're down like a... Ja, ook rauw plaat in een nieuw jasje. Jaren 90 grote hit eh, van uh, Like an Egyptian. En die keer werd die gedaan door Vaza. En daarvoor horen we Clony met de, de, de, de Ziggy of de Jiggy, hoe je het ook wel uitspreekt. Het is even tijd voor de 10 bovenbeste platen. Dan platen die zeker gaat horen als je nog... Eh, gaat stappen vanavond of her en der in de clubs komt uh, hier in, eh, in de buurt of eh, waar dan ook in Nederland waar je naartoe gaat. Misschien zit je wel in het buitenland te luisteren en iets van nou, ik ga zo meteen naar een club in New York, kan allemaal. Deze week op 10, DJ Kozen met Pick Up. Op 9, Roddy Sanchez en This Feeling, featuring Julia McKnight. Op 8 deze week Judy Sound en You've Got The Love, de remixes van onder andere Angelo Ferrero. Op 7, Cormac met Love on the Line, heb je straks gehoord hebt. En op 7, Jack Back met It Happens Sometimes. En op 5, Notema. thema moet ik zeggen. En Sugar Hill met Come eh, Eva. Op 4 deze week, a Party met I Feel Love. De Kevin McKay remix. Op 3, Sneaky Sound System. In de David Pang remix van Can't Help The Way That I Feel. En op 2, de plaat die als opening Of Ofaya met pushpool. Deze week nog steeds op 1. Fatboy Slim. De Purple Disco Machine Extended Remix. Praise You. Nou, die ga je allemaal zeker horen als je gaat stappen. En je hebt hem waarschijnlijk al heel erg vaak eh, gehoord op de radio. Dus wij gaan hem ook niet draaien. Ik wil een andere plaat. Vorig jaar deed hij het goed. Het is Black and Crown met Feel Galactic. Terwijl Michael Jackson in de remix. Unbelievable, huggable type of guy. And everything is in the back with a little slap. Cause inside out, it's really, really, really whack. I come stepping with something pumping and keep jumping. R&B rap, bull crap, that's what I'm dumping. Ain't nothing stuck around, crisscross, we all that. So when you ask who we rock, say believe that. that, that. Dymac, Yeah, you know me. I got you jumping above and above and moving all around. See, in the mix to make you take a step back. They try to step to the max, then they got jacked to the back. Don't be frontin' again, it's coincidental. Act like you know and don't be claiming that it's meant to. You little kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing faking, you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy Mac can make you tell you Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Dat was Richard Gray en Lizat met Jump. Aan het nummer van eh, Chris Cross, hè? Niet Chris Cross Amsterdam, maar Chris Cross waren... Eh, ik geloof de neefjes van Michael Jackson, hè? Of eh, ben ik nou weer helemaal in de war? Ja, het is al zo lang geleden, maar in ieder geval... het was Chris Cross toen de tijd met Jump Jump. En ook hoor je nog Gary Chaos met Smoke Every Day. En dat was natuurlijk met Snoop Dogg. Dat is over ook het eerste uur van de Nightwalk niet getreurd zometeen het nieuws en weer. dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschelli. Voor nu nog eventjes muziek. Wat dacht je van Prince Karma? Met Later Bitches, maar nu de Benny Benassi remix. Ik zeg tot zo, na de break. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and hit till you let me in. Can you just, just take another drink with me?